12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij het Griekse eiland Kreta is een boot met mogelijk 700 migranten omgeslagen. De kustwacht heeft meer dan 300 mensen gered. Er zijn tot nu toe drie doden geborgen. Het is nog niet duidelijk waar het schip vandaan kwam. Het sloeg om op een bekende vluchtelingenroute tussen Turkije en Griekenland. In India zijn zeker 20 doden gevallen bij de ontruiming van een bezet park. 100 mensen raakten gewond. Al twee jaar lang bezetten duizenden politieke activisten het park omdat ze hervormingen willen. Toen de Indiaanse politie gisteren ingreep en het park wilde ontruimen, liep het uit de hand. De grote ingreep op de A4 bij Leiden om het aantal files te verminderen heeft niet geholpen. Het is er volgens de ANWB en de Verkeersinformatiedienst alleen maar drukker geworden. De verbouwing van de snelweg kostte een paar jaar geleden 600 miljoen euro. Volgens de VED is een extra rijstrook een oplossing tegen de drukte, maar Rijkswaterstaat zou daar niets voor voelen. Het Centraal Planbureau blijft optimistisch over de Nederlandse economie. Die groeit dit jaar naar verwachting met 1,8 procent. Voor volgend jaar is het CPB nog iets optimistischer dan eerder. Tot nu toe werd uitgegaan van een groei van 2 procent. Dat is nu 2,1 procent. Pas afgestudeerden met een masterdiploma op universitair niveau op zak krijgen makkelijker een baan. Eerst liep de werkloosheid onder hoogopgeleide jongeren alleen maar op, maar daar is nu een einde aan gekomen. Volgens universiteitenvereniging VSNU vindt de helft van de hoogopgeleide gemiddeld binnen drie maanden werk. De spaarrentes staan bij alle Nederlandse banken en verzekeraars onder de 1%. Nationale Nederlanden was de laatste die nog 1% rente bood, maar daar is de rente nu ook verlaagd tot 0,9%. Een stijging lijkt er voorlopig niet in te zitten. Tot besluit het weer. In de loop van de middag trekken buien van oost naar zuidwest. Daarbij kan veel regen vallen.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 so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 spray. ZFM. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my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 on me And so I surrender just to hear your voice. Just to hear your voice. I know how many times I've said I'm gonna live without you. And maybe some. noches me salen. ritme van Zandvoort.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 I know the smallest voices, they can make it major. I got my voice